9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op de weg en in de trein is het bijzonder rustig door de coronamaatregelen. Op de snelwegen staan vrijwel geen files... en op het spoor is het volgens de NS extreem rustig. Gisteren kwam het kabinet met de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken... om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De horeca en vrije tijdsbranche krijgen de hardste klappen door de coronamaatregelen, blijkt uit een analyse van ING. De horeca heeft last van het besluit om evenementen met meer dan 100 mensen niet door te laten gaan, waardoor bijvoorbeeld beurzen en feesten zijn afgelast. Ook de reisbranche, winkels en bijvoorbeeld de kapper worden geraakt. In die sectoren werken veel zelfstandigen en mensen met flexcontracten. Formule 1-coureur Max Verstappen is teleurgesteld dat de openingsrace in Australië niet doorgaat, maar hij heeft wel begrip voor het besluit. De race in Melbourne werd afgelast vanwege het coronavirus. Op Instagram schrijft Verstappen dat het jammer is voor de fans en alle betrokkenen. De beurzen in Azië zijn na een onrustige beursdag later, lager gesloten. Tokio eindigde zo'n 6 lager. In Hongkong was het verlies 3,8 in China waren de verliezen minder groot. De beurs in Australië sloot ruim 4% hoger... nadat de regering en de centrale bank maatregelen hadden aangekondigd... om de economie te steunen. In Christchurch in Nieuw-Zeeland is stilgestaan bij de bloedige aanslagen van een jaar geleden. Zondag is het een jaar geleden dat een terrorist het vuur opende in twee moskeeën en 51 mensen vermoordde. Premier Erdogan was bij een vrijdaggebed met leden van de twee moskeeën. Zondag is er een nationale herdenking in een stadion met waarschijnlijk duizenden mensen. Het weer, eerst veel bewolking en regen. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten vaker droog en komt de zon tevoorschijn. Het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.